Drie uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. De Saoedische kroonprins Mohammed heeft hoogstpersoonlijk de opdracht gegeven... om de kritische journalist Khashoggi te vermoorden. Dat concludeert de Amerikaanse geheime dienst CIA volgens de Washington Post. De CIA denkt dat de kroonprins zijn broer heeft ingezet... om Khashoggi naar het consulaat in Istanbul te lokken... Die broer zou in een telefoongesprek tegen Khashoggi hebben gezegd... dat hij naar het consulaat kon komen om documenten op te halen... en dat dit veilig zou zijn. Later bleek dat een Saoedisch doodseskader Khashoggi daar opwachtte en hem vermoordde. Jongeren in de Europese Unie tussen de 25 en 30 jaar... wonen steeds langer bij hun ouders thuis... blijkt uit cijfers van Eurostat en het CBS. In totaal woont 42 van de late twintigers in de EU nog thuis... Ook in Nederland is dat percentage gestegen. In 2010 ging het om 14 procent tegenover 18 procent nu. Lang bij ouders blijven wonen komt het meest voor in Zuid- en Oost-Europa. In de Scandinavische landen zijn deze percentages het laagst. In Istanbul hebben zes mensen een levenslange celstraf gekregen... voor hun rol bij een aanslag op het vliegveld van Istanbul in 2016. Bij de aanslag op Atatürk bliezen drie terroristen zichzelf op. Dat kostte aan 45 mensen het leven en zeker 160, mensen raakten gewond. Zes anderen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen de 6 en 12 jaar. Een anti-Zwarte Piet-activist is door de politie aangehouden... vanwege uitlatingen in een interview met Omroep Poont. Hij zei dat hij hoopte dat ouders die naar de Sinterklaas intocht willen... nachtmerries zouden hebben over hun kinderen onder de botsplinters. Rogier Meijerink is een van de bestuursleden van Majority Perspective... Die stichting probeerde deze week via een kort geding... een verbod af te dwingen op Zwarte Pieten bij de intocht van Sinterklaas. Het weer. Vannacht is het vrijwel overal helder. Wel kan er een mistbank ontstaan. Op veel plaatsen gaat het licht vriezen.